Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten steeds meer kinderen in de noodopvang. Inmiddels gaat het om 5500 asielkinderen die op een tijdelijke locatie worden opgevangen... omdat er geen plek voor ze is in een normaal AZC. Dat is echt niet goed, vinden kinderrechtenorganisaties. Er zitten echt gewoon letterlijk eh, duizenden kinderen opgehokt in lege sporthallen, lege kantoorgebouwen. Heel weinig sanitair, hele slechte hygiënische omstandigheden. Eh, ze missen hun vaccinaties tegen mazelen, kinkhoest, tbc. Het is een enorm lawaaierig. Er zijn vaak schotten, dus heel weinig privacy om te slapen. Ze slapen slecht. Het probleem wordt dus groter, maar is niet nieuw. Het kinderrechtencomité van de VN riep Nederland twee jaar geleden al op... om kinderen en gezinnen weg te halen uit de noodopvang. In Cuba zijn zes mensen omgekomen door orkaan Oscar. Die raasde gisteren over het oosten van het eiland. Veel mensen zitten ook zonder stroom. De grootste elektriciteitscentrale was drie dagen geleden al uitgevallen. Door het noodweer wordt het repareren een flinke uitdaging, zegt de overheid op Cuba. Het probleem van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg blijkt nog ingewikkelder dan gedacht. Onderzoekers zeggen dat we eigenlijk helemaal niet weten hoeveel mensen er wachten op hulp, omdat het niet altijd goed wordt vastgelegd. En de beste Nederlandse wielrenners van het jaar zijn gekozen. Gisteravond op het Wielergala in Utrecht. De beste ploeg, de beste vrouw en de beste man op een fiets. Dit zijn ze. En dan dendert de bullet train op weg naar weer een Europese titel. Marianne Vos, bij haar debuut op 36-jarige leeftijd... wint ze de omloper Nieuwsblad. Stap maar af, we gaan staan met z'n allen. Grandioos. Mathieu van der Poel. De wielrenners van het jaar worden elk jaar gekozen door stemmen van hun collega's, oud-wielrenners en het publiek. Het zijn dus de mannen-teamsprinters in het baanwielrennen Marianne Vos en Mathieu van der Poel. Het weer nog een prima dagje. Vanmiddag zijn er landinwaarts wat stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Tot die tijd is er overal veel zon bij een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio met name veel vertraging op de A7 van Hoorn naar Amsterdam. Ehm, tussen Avenhoorn en Purmerend, 15 kilometer, een uur extra, komt door bergingswerkzaamheden aan een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.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 Een meerderheid van de Tweede Kamer is het erover eens dat sommige ondernemers... nog met hun dieselbus uitstootvrije zones in mogen rijden. Veertien steden voeren vanaf komend jaar dat soort zones in voor de binnenstad. De helft van de zorgaanbieders in de GGZ levert verkeerde informatie aan over wachttijden. Hierdoor lijken wachttijden soms langer of korter dan ze in werkelijkheid zijn. Dat maakt het zoeken naar een oplossing nog ingewikkelder. Margriet van der Linden heeft de prijs gewonnen voor het beste interview op tv, de Sonja Barend Award. Ze kreeg de prijs voor een interview dat ze had in Zomergasten met mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld. Het weer grotendeels droog en af en toe schijnt de zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 16 graden. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. There's a drugs running through my veins.